7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In Italië zijn de afgelopen 24 uur bijna 3500 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Het totale aantal is nu ruim 21.000. Meer dan 1400 mensen zijn overleden. In Italië zijn strenge maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, maar het effect daarvan laat nog op zich wachten. De Federatie Medisch Specialisten vindt dat de overheid in Nederland per direct alle scholen moet sluiten. Volgens de organisatie, die duizenden specialisten vertegenwoordigt, is er te weinig bewijs dat kinderen het virus maar beperkt kunnen overdragen. Reisorganisatie Corendon annuleert alle reizen tot het einde van de maand vanwege het coronavirus. Het bedrijf zegt dat het niet meer verantwoord is om vakanties door te laten gaan vanwege alle reisbeperkingen. Steeds meer landen sluiten het luchtruim en leggen het openbare leven stil. Het gaat naar schatting om 30.000 mensen. Zij houden het betaalde bedrag te goed voor een volgende vakantie de VS heeft het inreisverbod verder uitgebreid. Ook reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland... mogen Amerika vanaf maandagnacht niet meer in. Eerder had het Witte Huis al een inreisverbod ingesteld... voor, voor een aantal andere Europese landen, waaronder Nederland. In de VS zijn tot nu toe 50 doden gevallen door het coronavirus. President Trump heeft zich ook laten testen op het virus... en is nog in afwachting van, het uit, van de uitslag. En Nederland is nog steeds massaal aan het hamsteren... waardoor de supermarkt steeds meer problemen hebben met de bevoorrading. Distributiecentra draaien op de maximale capaciteit... maar ook dat is niet genoeg om de schappen op tijd te vullen. Jumbo neemt geen online bestellingen meer aan... en ook de Albert Heijn en Picnic waarschuwen dat niet iedereen op tijd geholpen kan worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Het wordt niet kouder dan 6 graden. Morgen vanuit het westen bewolkt. In het oosten schijnt wat waker de zon. En met 12 tot 15 graden is het vrij zacht.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 I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you now understand. I wanna pieces piss under my plate. She say you better no piss on the plate, you son of a bitch. I don't even know the lady, and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. eat at the bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch.